Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na CZ hebben twee andere grote zorgverzekeraars hun premie voor volgend jaar bekendgemaakt. VGZ verhoogt de premie met 4 Mensis met 2,5 Het maandbedrag komt bij VGZ op ongeveer 121 euro, bij Mensis op 122 die zijn ermee goedkoper dan CZ, dat gisteren met zijn premie kwam. Bij CZ wordt de zorgverzekering ruim 7% duurder, namelijk bijna 125 euro per maand. Het kabinet had op een nog grotere premiestijging gerekend. De vierde grote zorgverzekeraar, Achmea, moet zijn nieuwe premie nog bekendmaken. Dat moet uiterlijk maandag gebeuren. Premier Rutte zegt dat het kabinet positief staat tegenover het VN-migratiepact, ook wel bekend als het verdrag van Marrakesh. Hij vindt het goed om af te spreken dat afgewezen asielzoekers weer worden toegelaten in het land waar ze vandaan komen. Ook zou het verdrag volgens Rutte een einde kunnen maken aan de gevaarlijke overtocht van migranten over zee. Het pact, dat niet bindend is, tast volgens hem de soevereiniteit van een land niet aan. Sommige partijen in de Tweede Kamer zijn daar wel bang voor. Ook de VS, Hongarije, Polen en Oostenrijk keren zich tegen het verdrag. Ze vinden dat migranten daarin te veel rechten krijgen. In Jordanië zijn zeker acht mensen om het leven gekomen... door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval. In de historische stad Petra moesten duizenden mensen worden geëvacueerd... onder wie veel toeristen. Ook in andere delen van het land moesten mensen hun huis verlaten vanwege het water. Naast acht doden zijn er zeker 24 gewonden. Twee weken geleden vielen door hevige regenval bij de Dode Zee in Jordanië al 21 doden. Twee Jordaanse ministers stapten sindsdien op na felle kritiek op de hulpverlening. Het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het de komende uren regenen, minimaal rond 9 graden.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 your champagne. The clouds of joy come drowning. We're crying in the rain. Cause everybody dancing looks like a superstar. The bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want. was 1973, two Buster rounds on my feet, and in 1975 when I lost my two front teeth, and 1978 through 1983, a tomboy is what I was, young and wild, sweet virginity. Now in 1980. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl It's like in the song, remember? If you love somebody, set them free. And that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me.